hadden jongeren onder de 18 er iets mee te maken. Dat waren er 2,5 keer zoveel als vorig jaar. De baas van het OM zegt dat dat deels komt doordat jongeren vaker messen op zak hebben... en dat er vaker ruzies ontstaan over dingen die jongeren belangrijk vinden voor hun status... zoals dure kleding of spullen. De ME wil gaan staken tijdens een coronaprotest komende zondag in Amsterdam. De Politiemensen zeggen dat ze het veel te druk hebben. De burgemeester van Amsterdam is niet blij omdat ze bang is dat de demonstratie uit de hand loopt. Een vakbond FNV wil dat het kabinet iets doet voor zorgmedewerkers die na een coronabesmetting blijven zitten met langdurige gezondheidsklachten. Zoals Roy. Hij is ambulancebroeder en raakte tijdens de eerste golf besmet. Hij heeft nog elke dag klachten en kan niet meer werken. Het frustreert me. Ik ben, eh, ben er ook depressief door geworden. Gelukkig gestapt door een uh, psycholoog ben ik daar heel fijn bij geholpen en gaat dat nu weer beter. Maar ehm, ja, het is moeilijk om het te accepteren en daar ben ik ook nog niet klaar voor. Zorgmedewerkers zoals Roy gaan er straks qua inkomen op achteruit... omdat ze na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen. Even de kerstkilootjes er weer aftrainen, dat is een stuk lastiger dan anders. De sportscholen zijn dicht en dat zorgt ervoor dat 60% van de Nederlanders minder sport dan normaal, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Veel sportscholen proberen hun klanten toch nog te motiveren met online trainingen en tips. Ze kunnen een fles water pakken waar ze mee kunnen werken, pakken melk, een tas die kunnen ze vullen, een kratje bier. Alles om die kerstkilo's kwijt te raken. Ja, zeker. <laughs> Dat is wel nodig nu eh, ja, je thuis zit eigenlijk. Iemand die in ieder geval niet bij de melkpakken neerzit is Theo van 75. Hij doet zijn workouts nu allemaal thuis. Als je gaat zitten op je krent, ja, dan, dan wordt het er niet beter op. Dus eh, of het nou een trapje lopen is of het is eh, de gang lopen, maar doe dat gewoon. Het weer het is bewolkt, het trekt regen over het land van het zuidwesten naar het noordoosten. Het is zacht, een gaat of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. Daar ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voor de weg weer kan worden vrijgegeven.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 Oh, I got red lights on the run But soon there'll be a freeway, yeah so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me. driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. could look at the driver next to me He's just the same Just the same toe and tail Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through Oh, we and feel you near me Driving in my car Driving home for Christmas Driving home for Christmas With a thousand memories Take a look at the driver next to me He's just the same He's driving home, driving home, driving home for Christmas.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 Hoor je op ZFM. ZFM. encontremos. Extrañé esa boca tanto tiempo, vamos a perder un momento. que Esto no es casualidad, vayamos pa' lo oscurito. Allá los besos son ricos, vamos a dejarnos te cuento que esto no es casualidad.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 Tamare, tamare, en todo si te te lo te Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de financiële positie van zorgmedewerkers... die vorig jaar aan het begin van de coronapandemie long-covid hebben opgelopen. Ze dreigen daardoor nu arbeidsongeschikt te raken. De FNV wil een fonds waarmee zorgmedewerkers kunnen worden gecompenseerd. In Hongkong is de politie binnengevallen op de redactie van een online krant, Stand News. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Zes mensen zijn opgepakt. Het aantal files op de Nederlandse wegen was ook dit jaar een stuk minder dan voor de coronapandemie.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 Spied the Red Baron, fiercely they fought. With ice on his wings, Snoopy knew he was caught. 3FM wenst allemaal fijne dagen en een voorzitter.